Nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Stubenitski met het NOS-journaal. In Heerlen is de herdenking van een moord onrustig verlopen. Op de plek waar een 22-jarige man vier jaar geleden werd doodgeschoten... kwamen gisteravond ongeveer 150 jongeren bijeen. Een aantal van hen richtte vernielingen aan... en er werd een brommer in brand gestoken. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt. In Flevoland zijn drie van de vier gedeputeerden die een maand geleden opstapten teruggekeerd in het college. Gisteravond werden ze geïnstalleerd. De gedeputeerden van VVD, PvdA en CDA stapten vorige maand op na een kritisch rapport over de ontwikkeling van het natuurproject Oostvaarderswold. Volgens het rapport werden provinciale staten onvoldoende geïnformeerd en werd er niet genoeg rekening gehouden met de financiële risico's van het project. Nu heeft een meerderheid van provinciale staten ingestemd met de terugkeer van de drie. De vierde gedeputeerde van de VVD komt niet terug. In Voorst bij Apeldoorn heeft brand, brand gewoed bij een groot saunacentrum. Het vuur verwoestte een van de grote vrijstaande buitensauna's. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de brandweer konden alle gasten de sauna op tijd verlaten. Het complex is een van de grootste sauna- en wellnessresorts van Nederland. De Amerikaanse overheid is begonnen met een veiling van ruim 300 rempaarden... die eigendom waren van de leiders van een Mexicaans drugskartel. Maandelijks kochten bendeleden voor meer dan 1 miljoen dollar aan nieuwe paarden... om zo geld wit te wassen. Ze werden in beslag genomen op boerderijen in Oklahoma en New Mexico. De veiling van de eerste 10 paarden heeft ruim 400.000 dollar opgebracht... voor het Amerikaanse ministerie van Financiën. Het weer, vooral aan de kustbuien. De minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden. Ook ochtends aan de kustbuien die zich in de middag uitbreiden naar de rest van het land.